Michel Koenen met het NOS-journaal. Nederland kan in 2050 volledig klimaatneutraal zijn... maar die haalbaarheid komt ernstig in het geding... als we controversiële maatregelen uitsluiten of zelfs maar uitstellen. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Uit de meest recente doorbrekende plannen... blijkt dat mensen hun levensstijl niet drastisch hoeven om te gooien. Ook de kosten vallen mee. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een steunpakket van 61 miljard dollar voor Oekraïne. De wet werd zoals verwacht met een ruime meerderheid aangenomen door de senatoren. President Biden zal de wet later vandaag ondertekenen. Hij zei nog deze week de eerste Amerikaanse militaire steun naar Oekraïne te willen sturen. Het geld voor Oekraïne, waar maandenlang over werd gesteggeld... maakt deel uit van een breder steunpakket van ruim 95 miljard dollar. Het andere geld is voor Israël en Taiwan. Vier boerenorganisaties hebben een eigen voorstel gepresenteerd om het mestprobleem te bestrijden. Ze willen het onder meer voor melkveehouders mogelijk maken om hun veestapel vrijwillig in te krimpen in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. Nederland verliest binnenkort een uitzonderingspositie in Europa waardoor boeren minder mest mogen uitrijden. En in het zuidoosten van Griekenland was de zonsondergang gisteravond geel-oranje. Dat kwam doordat er veel Sahara-zand in de lucht zat. Het leverde mooie plaatjes op, maar ook fysieke ongemakken. Zo melden zich bij de ziekenhuizen op Kreta meer mensen dan normaal bij de spoedeisende hulp. Vooral met klachten aan de luchtwegen. De overheid had al gewaarschuwd voor het stof en adviseerde vooral mensen met luchtwegaandoeningen of allergieën om niet naar buiten te gaan weer nog, het is eh, bewolkt en een bui, mogelijk met hagel vandaag.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 He told me he built a time machine like the one in the film I've seen. Yeah, yeah. He said I've been to the year 3000. Not much has changed, but they live your great, great, great granddaughter is pretty fine, is pretty fine.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 Nederland kan in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Mensen hoeven daarvoor hun levensstijl niet drastisch om te gooien. Ook vallen de kosten mee. Maar er moet wel enorm veel gebeuren en er mag absoluut geen vertraging meer zijn... zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Na het Huis van Afgevaardigden heeft ook de Amerikaanse Senaat ingestemd... met een steunpakket van 61 miljard dollar voor Oekraïne. President Biden zal de wet later vandaag ondertekenen. in Griekenland was de zonsondergang gisteravond geel-oranje. Dat kwam eh, doordat er veel Sahara-zand in de lucht zat.